Vijf uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. Op het Tahrirplein in Cairo hebben aanhangers van president Mubarak... het vuur geopend op anti-regeringsbetogers. Op het plein waren minutenlang schoten te horen. Volgens een arts zijn er zeker vier doden en dertien gewonden gevallen. Op het plein is het de hele nacht onrustig. Duizenden mensen bleven er op de been. Betogers raakten af en toe slaags met Mubarak-aanhangers... en er werd met stenen en molotovcocktails gegooid. Minister Kamp wil een registratieplicht voor uitzendbureaus. Dat zei hij in het tv-programma Nieuwsuur. Met een registratie is het makkelijker om malafide uitzendbureaus aan te pakken. Bedrijven die personeel inhuren via zo'n uitzendbureau... moeten sluiten als ze voor een tweede keer tegen de lamp lopen, zei Kamp. Vorig jaar controleerde de arbeidsinspectie duizend uitzendbureaus... en een kwart daarvan bleek zich niet aan de regels te houden. Amerikaanse astronomen hebben een nieuw planetenstelsel ontdekt. Rond de ster Kepler-11 staan zeker zes planeten. De afstand tussen die planeten en de ster is zo klein... dat er waarschijnlijk geen leven mogelijk is. Het is volgens de NASA het compactste planetenstelsel dat ooit is gevonden. De ontdekking wordt beschreven in het wetenschappelijk tijdschrift Nature de A67 bij Eindhoven is vannacht een oplegger vol nieuwe auto's gekanteld. Het leidde tot een ravage, doordat volgens de politie de auto's bovenop de oplegger werden gelanceerd en zo op de weg terechtkwamen. Het gebeurde tussen Geldrop en knooppunt Leenderheide. Heide. Niemand raakte gewond. De weg is gedeeltelijk afgesloten, maar het verkeer kan nog wel gewoon doorrijden. Amerikaanse band The White Stripes heeft zichzelf opgeheven. Op hun website schrijven Jack en Mac White dat ze geen albums meer zullen maken... en dat ze ook niet meer optreden. Ze zeggen dat ze willen stoppen op hun hoogtepunt. The White Stripes begonnen in 1997, ze maakten vijf albums... en hadden een wereldhit met het nummer Seven Nation Army. Dan het weer bewolkt, regenachtig en een stevige zuidwestenwind.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 voor you Go-Go... waarin de stem te horen was van George Michael ten tede van Wem En toen werkte hij nog nauw samen met Andrew Witchley... iemand die nauwelijks te horen is op de platen van Wem. onderschat zijn aanwezigheid niet in de groep. Hij was eh, degene die George Michael stimuleerde om een bepaald eh, type song te schrijven. Eh, bepaalde de genre van WEM, En hij was destijds ook de woordvoerder van WEM. Dus hij heeft wel degelijk de nodige invloed gehad ten tijde van Wem, Die Andrew Witchley. Ze zijn op een gegeven moment toch uit elkaar gegaan, George Michael en Andrew. En George Michael heeft een uh, onstuimige carrière gehad op de dag van vandaag. Weet dit nieuws toch nog te beheersen met... Eh, opvallende zaken die weinig met muziek te maken hebben in ieder geval. We hoort hem hier nog eens een keer met Wake Me Up Before You Go Go 1984. Goedemorgen allemaal. Dit is het laatste uur van De Nacht Anders hier bij de Varen op Radio 1... waarin wij in dit uur hoeveel van ik laten horen. Zoals ze afgelopen avond eh, optraden in Met het Oog op Morgen. Maar we hebben nog meer live muziek. Muziek die eh, vorig jaar werd gemaakt op Radio 2 bij de EO in het programma Laat op 2... En dat betreft een opname van Tim Knol. Het is een ander soort opname. Deze is namelijk van Sheryl Crow van vorig jaar. Dit ken je van Terence Stendarby. Darby. de cd die vorig jaar van haar uitkwam. Dit Sign Your Name en haar is in dit geval Cheryl Crow... die binnenkort jarig is, dat zal zijn op de 11e. En dan eh, wordt de dame die wordt dan 49 eh, jaar. Cheryl Crow, je hoort haar dus met uh, Sign Your Name. Bijzonder is wat ik afgelopen dag hoorde. Toen kreeg ik een cd in mijn handen gestopt van Hartog. No Hero heet dat. Nou, ben ik maar eens even gaan uh, nachecken wie die man precies is. Hartog IJsman is docent aan het conservatorium in Arnhem. Maar los van het feit dat hij eh, docent is, uh, treedt hij af en toe zelf op. En hij heeft dus die cd gemaakt, No Hero. Daar staan hele bijzondere melodieën op. mag je het ergens mee vergelijken? Um, ja, ik was net zo verrast als eh, destijds toen ik eh, Spinvis hoorde. Zo'n soort verrassing had ik ook toen ik gisteren die cd in de spelers stopte... en ging luisteren naar Yesterdays van Hartog IJsman. freckles on your face. Wind is blowing yesterday away. How I wish that we could stay. Thing you said today got me reeling. Let's take it to another place. See the tide rising, the breaking of the waves. Let's go throwing our yesterdays away. How I wish that we could stay. over nagedacht. <laughs> dit klinkt mooi. Dit, dit, dit lijkt nergens op, maar dan in de positieve zin. Yesterdays, de stem en de muziek is van Hartog IJsman. titel van de cd No Hero. En daar ga je meer van horen. <laughs> Mark my words, zou ik gaan zeggen. Hartog IJsman, onthoud die naam. En wat je nu gaat horen... Ja, deze jongen was vorig jaar om deze tijd ook nog onbekend. Tegenwoordig een fenomeen. Tim Knol. En dit is een opname uit de Radio 2-archieven van de EO, jawel. Day after day, he's in his fantasy world. Yes, he's got dreams, he's hanging on to them. Bless the day, when I time slips away, or you're living in the future. Bless the day when I am king already. Oh, got my when I am king already. Oh, got my plan. Na na na na na na na na. op Radio 1 met De Nacht Hinkt Anders. En je de stem van Tim Knol, zijn hit When I Am King. En deze opname die werd eh, vorig jaar, 6 mei om precies te zijn, gemaakt... in de Radio 2-studio tijdens het EO-programma Laat op 2. De Radio 1-cd van deze week. Ook een singer-songwriter volgens weer van Nederlandse bodem. Tjeerd Bonhof zit bij de band Voiced... En die Radio 1 CD die heet Fire Needs Air. En Chert Bonhoff die opricht onder de naam Dazzled Kid. Dit is Like Voodoo. Reuters op een rijtje na de eh, prestaties van Hartog, nat, Tim Knol... hoorde je Dazzled Kid, oftewel Chert Bonhoff, Like Voodoo... een van de nummers te vinden op de Radio 1 CD van deze week. Fire Needs Air, in bossa-nova-stijl, dit Like a Voodoo. Wat je nu hoort is een gitaar, bespeeld door Boudewijn de Groot... De opname van 5 juni 1996 in het programma van Henk Westbroek op Radio 3. Als jij niet van me houdt, moet ik daarmee leren leven. Maar de nacht is koud en de morgen ver. Ga niet weg en blijf nog even. Als jij niet van me houdt, ben ik de man niet van je droom als je bij me blijft vannacht. Zal hij heus wel een keer komen. Als jij niet van mij houdt, hou ik wel van jou alleen. Zo mooi als je lacht, zo warm en zo zacht. Als jij niet van mij houdt, hou ik wel alleen van jou. Blijf bij me deze ene nacht en laat me niet alleen. Als jij niet van me houdt, zul je voor een ander kiezen. Maar wat niet is, kan ook niet verloren dus kan ik jou nooit verliezen. Soms denk ik, was jij er vroeger aan, voordat ik je kende misschien. Soms denk ik dat jij altijd blijven zal zelfs als ik je nooit meer Als jij niet van mij houdt, hou ik wel van jou alleen. Zo mooi als je lacht, zo warm en zo zacht. Als jij niet van mij houdt, hou ik wel alleen van jou. Blijf bij me deze ene nacht en laat me niet alleen. klinkt anders, waar de melodietjes van tijd tot tijd ook anders klinken... omdat we ze niet van plaat draaien, maar uit eigen archieven. En dit was dan uit de 3FM-archieven, de VARA 3FM-archieven. 5, 5 juni 1996, toen werd het opgenomen in het programma... van Denk aan Henk op 3FM. Boudewijn de Groot, zijn stem had je ongetwijfeld herkend... met Als jij niet van me houdt. De stem die je nu gaat horen, die herken je ook meteen. <laughs> Sooner or later gaat hij zingen. De meester. I ah, didn't mean to treat you so bad. You shouldn't take it so personal. I ah, didn't mean to make you so sad. You just happen to be there, that's all. When I saw you say goodbye to your friend and smile, I thought that it was well understood that you'd be coming back in a little while. I didn't know that you were saying goodbye for good. you're supposed to do. Sooner or later, one of us must know that I really did try to get close to you. I couldn't see what you could show me. Your scarf, it kept your mouth well hid. I couldn't see how you could know me. But you said you knew me, and I believed you did. When you whispered in my ear, asked me if I was leaving with you or her. I didn't realize just what I did here. I didn't realize how young you were. you're supposed to do. Sooner or later, one of us must know that I really did try to get close to you. I couldn't see when it started snowing. Your voice was all that I heard. I couldn't see where we were going. But you said you knew, and I took your word. And then you told me later as I apologized that you were just kidding me. You weren't really from the farm. And I told you as you crawled out my eyes that I never really meant to do you any harm. Oh, sooner or later, one of us must know you just did what you're supposed to do. Sooner or later, one of us must know that I really did try to get close to you. Het is natuurlijk de stem van Bob Dylan die je hoorde. And sooner or later, one of us must know... Bland dan land, de LP waarop het gemaakt werd. Waarvoor het gemaakt werd en je hoorde op het jankend orgeltje El Cooper Hengsten. Goed, niet gehengst werd er op een ander toetsenbord eerder deze avond. Gisteravond tussen 11 en 12 hier op deze zender. Met het oog op morgen. Het optreden van de uit België afkomstige Vanek. trouble is your compleet anders dan de, studioversie die in 2001 uitkwam. Want dan speelt Hovervoornik dit Mad About You met een groot orkest. En overigens ook met een andere zangeres, Gekke Arnaert. Die zongen toen, maar ze hebben inmiddels een nieuwe zangeres, Noemi Wolfs. En die stond gisteravond eh, voor de microfoon van het programma Met het oog op morgen. Hoeveel ik en 'Mad About You, dat was een van de drie nummers die ze zongen. Andere twee nummers die komen de komende tijd nog wel eens een keer voorbij... hier in de Nacht Klinkt Anders bij de Vara op Radio 1. Live muziek was dat hier in de Nacht het Anders. Dit is uit 41... What makes a lady of 80 go out on the loose? Why does a gander meander in search of a goose? What puts the kick in a chicken, the magic in June? It's just Elmer's tune. Listen, listen. There's a lot you're liable to be missing. Singing. The hurdy-gurdies, the birdies, the cop on the beat, the candy maker, the baker, the man on the street, the city charmer, the farmer, the man in the moon. the city charmer, the farmer, the man in the moon. I'll sing Elmer's tune, babe. I'll sing Elmer's tune, babe. I'll sing. Uit nou, de jaren 40, 41 moet het geweest zijn. Elmer's Tune, Glenn Miller en zijn orkest. En het koor dat je erbij hoorde, dat waren de Moordaneers. De Glenn Miller heeft met dit koor nog een aantal andere opnamen gemaakt. Maar dit was in ieder geval Elmer's Tune. Er is komend weekend het een en ander te doen om eh, Fleetwood Mac. Er zijn een paar televisieuitzendingen die eh, interessant zijn. Zeker voor de Fleetwood Mac-fans. En ik laat je eh, een paar opnamen horen van Fleetwood Mac. Allereerst deze. Met alleen Christine McVie. Wonderschoon. Songbird. Altijd weer momenten dat je stil wordt voor muziek. Zeker als je dit hoort. Songbird, Fleetwood Mac en in de hoofdrol Christine McVie. En de song, dit Songbird, dat kom je tegen op Rumors. En Rumors, dat is een album dat centraal staat zaterdagavond op Nederland 3. 5 over 9. Een nieuwe aflevering van de serie Classic Albums. Gaat dus over Rumors en... Eh, ik heb dit Songbird speciaal gedraaid omdat eh, Christine dit niet heeft opgenomen in een platenstudio. Maar ze zijn ervoor gegaan naar een concertzaal. En dat was zomaar een idee dat ontstond van dan klinkt het beter. Een piano met een stem en dat had nogal wat voeten in de aarde. Nou, dat verhaal dat krijg je dus eh, aanstaande zaterdagavond eh, te zien en te horen... wanneer je kijkt naar Nederland 3. Classic albums, 5 over 9 dus, bij de VPRO. Er is meer Fleetwood Mac op de televisie dit weekend, zoals ik al zei. Want vrijdagavond vanaf 10 uur op BBC 4 moet je wel eh, een digitaal abonnement hebben bij je kabelexploitant. Dan kan je kijken naar twee documentaires over Fleetwood Mac om 10 uur. Peter Green, Man of the World, de titel van de eerste documentaire. En als die afgelopen is, Fleetwood Mac Don't Stop. Het verhaal van de band Fleetwood Mac. Nou, dan gooi je er nog maar een Fleetwood Mac plaat tegenaan met Peter Green in de hoofdrol. Dit is een blues die uit 1955 komt. Beschreven door Mortis John Jr. En Little Willie John die heeft het destijds ook op de plaat gezet als zanger. Maar ik laat je de bekendste versie horen van deze blues. Met strijkers erbij, violen en zo. Fleetwood Mac, niet je love so dus.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 I don't want you to worry, baby. I know we can make everything alright. Listen to my plea, baby. Bring it to me because I need your love so bad. and bring it home to me. I write it on a piece of paper, baby, so it can be read to me. Tell me that you love me. Stop driving me mad. Because I need your love so bad. soft voice talk to me at night. Don't want you to worry, baby. I know we can make everything alright. Oh, listen to my plea, baby. Bring it to me because I need your love so bad. petit poisson ne va plus à la mer. Il reste au courant du marché des affaires. Petit oiseau s'arrête à la frontière. Il chante un air qui n'est plus très clair. La terre voudrait nous dire calmez-vous un instant et parlons du futur en présent. où je fais un scandale. Respectez, respectez-moi. Après tout, c'est normal. Protégez, protégez-moi. Où je fais un scandale. Petit mouton, mange-t-il de l'herbe verte Il n'a pas l'air vraiment dans son assiette. Petit garçon, réponds à la devinette. Qu'est-ce qui est rond et fatigué qu'on l'embête La terre voudrait nous dire calmez-vous un instant et parlons du futur présent. Respectez, respectez-moi. Après tout, c'est normal. Protégez, protégez-moi. Où je fais quer dizer acalme-se um momento. E podemos então falar do futuro agora. Respeite, respeite-me. Afinal é normal. Proteger, proteger me mais. Eu vou protestar. Respeitar, respeitar mais. Apre-tu sem amar. Proteger, proteger mais. Hoje eu deze zangeres heet Magdalena en ze zong Respectez-moi. En daarvoor hoorde je dan eh, twee keer Fleetwood Mac. En zoals ik zei, het is eh, veel Fleetwood Mac op de televisie dit weekend. Vrijdagavond vanaf 10 uur op eh, BBC voor twee documentaires en zaterdagavond op Nederland 3. De documentaire over Rumors in de serie Classic Albums. In Vlaanderen heb je een project dat heet Te Gek... en hierin wordt aandacht gevraagd voor zwakbegaafden en geestelijk gehandicapten. En in het kader van dat project is er een cd uitgekomen met diverse liedjes... waarop tal van Vlaamse vocalisten hun medewerking verlenen. En dat levert ook een bijzondere combinatie op, namelijk Jeff Gueni samen met Jan de Wilde. Het tweetal met zalige zot. Jij bent zalige zot. Zoals jij zijn er veel. bijzondere samenwerking van eh, twee artiesten <laughs> van een totaal verschillende generatie. De jonge generatie wordt vertegenwoordigd door Jeff Gwenny... en de oudere generatie door eh, Jan de Wilde. Zalige zot is dat wat ze zongen dat allemaal in het kader van het project dat in Vlaanderen is... Onder de titel Te gek, waarin aandacht wordt gevraagd voor eh, geestelijk gehandicapten en zwak Jan de Wilde dus en Jeff Queenie. Dit was De Nacht Hinkt Anders bij de VARA op Radio 1. Meer VARA op Radio 1 straks om 11 uur. De gids met Felix Murders. Niet alleen te volgen via Radio 1, maar ook uitgebreid via internet. En als je internet hebt op dat moment, zou ik zeggen... kijk inderdaad, want het is een soort van visual radio wat je krijgt bij de gids. Nou, voor die tijd hebben we natuurlijk nog Premtime, Goedemorgen Nederland... en zo dadelijk naar het nieuws van Zessen. Het Radio 1 Journaal. Lara Renze en Marcel Oosten met de toestand in de wereld... en in bijzonder de toestand in Cairo. Mijn naam is Roel Koeners. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. En we spreken elkaar volgende week weer. Vanaf twee uur s'nachts tot zes uur in de vroege ochtend hier op Radio 1. Voor een nieuwe aflevering van De Nacht Klinkt Anders.